Uur. Freddy van met het NOS-journaal. Breivik heeft in de rechtbank een verklaring voorgelezen over de aanslagen in Oslo en op Utøya vorig jaar. Ze zeggen dat ik gek ben, maar ik heb de spectaculairste aanslag gepleegd in Europa van na de Tweede Wereldoorlog, liet hij weten. Breivik zei op de tweede dag van het proces dat hij de aanslag opnieuw zou plegen als hij de kans kreeg. Volgens hem had de Noorse bevolking gevraagd moeten worden of ze een multiculturele samenleving wilden. De verklaring wordt niet op tv uitgezonden. In Amsterdam is de damschreeuwer opgepakt bij het bezoek van de Turkse president Gül aan Dam. De politie hield hem aan vanwege het vermoeden dat hij de openbare orde ging verstoren. De man volgde een verzoek van agenten om te vertrekken niet op. Vanwege het bezoek van Gül geldt er een noodverordening voor een aantal gebieden in de binnenstad van Amsterdam. Het internationaal strafhof ICC is dicht bij een akkoord met de Libische autoriteiten om Saif al-Islam toch in Libië te berechten. Dat meldt de BBC. De discussie over de zaak loopt al sinds november toen de zoon van Gaddafi werd gepakt. Het strafhof vroeg tot nu toe om uitlevering van Saif al-Islam zodat hij in Den Haag berecht kan worden voor misdaden tegen de menselijkheid. Eén op de zeven leraren in het basisonderwijs scoort onvoldoende op basisvaardigheden. Ze leggen niet goed uit, creëren geen goede werksfeer en betrekken leerlingen niet actief bij de les. In het voortgezet onderwijs hebben ruim 1 op de 5 leraren onvoldoende basisvaardigheden. Dat zegt de inspectie van het onderwijs in het onderwijsverslag dat vandaag wordt gepresenteerd. Patiënten van het UMC Sint Radboud in Nijmegen kunnen binnenkort hun medisch dossier online bekijken. Uitslagen van bijvoorbeeld bloed- en weefselonderzoek en de correspondentie zijn via internet te krijgen. Sommige uitslagen verschijnen met een paar weken vertraging. Het ziekenhuis wil zeker weten dat slecht nieuws in een gesprek door een arts wordt verteld. De patiënten loggen in met hun DigiD en een speciale toegangscode. Het weer, op steeds meer plaatsen regen, in het oosten pas tegen de avond, maxima rond 10 graden.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 You were three, we were dancing in the street And you looked just like an angel You looked up beside the sky, saw the birds, I wondered why It's you and me and everybody wish Thinking about it all, all ends sometimes Was it wrong or right, was I good enough?